Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Vanaf vanavond mag er niemand meer landen uit India. Het kabinet heeft een vliegverbod ingesteld voor Indiase passagiersvluchten die landen op Schiphol. Want in dat land gaat het heel hard met de coronabesmettingen, vertelt correspondent Alette André. Gisteren zondag zijn ook weer eh, ruim 354 besmettingen gemeld zelfs en 2800 eh, doden. Dat is het hoogste aantal op één dag tot nu toe. Veel andere landen lieten al geen vliegtuigen meer landen uit India. Nu doet Nederland dat dus ook. Het vliegverbod geldt in elk geval tot 1 mei. Na maanden je bed uitrollen, je laptop openklappen voor het zoveelste online college... gaan universiteiten en hogescholen vanaf vandaag weer deels open. Studenten mogen gemiddeld weer één dag in de week naar school. Ze moeten wel anderhalve meter afstand houden en een mondkapje op. De KNVB is blij met de proef die nu wordt gedaan met voetbalfans. Ze willen dan ook dat die wordt verlengd en dat er de komende tijd supporters op de tribunes mogen zitten. Afgelopen weekend kon dat voor het eerst sinds maanden en volgens de Voetbalbond heeft dat geen problemen opgeleverd. Deze Ajax-fans hadden in elk geval een topdag. Ja, ik ben heel, heel, heel blij. Voor het eerst sinds anderhalf jaar. Het, het was fantastisch. We zijn, we, we zijn weer gelukkig. En Nomadland is de grote winnaar van de Oscars, de belangrijkste filmprijzen ter wereld. De film won drie gouden beeldjes. Regisseur Chloe Zhao mocht de prijs voor beste regie mee naar huis nemen. En zij is de tweede vrouw ooit die die prijs wint. Thank you, thank you to the Academy Thank you to my brilliant, brilliant nominees, final nominees. Thank you. Um, my entire Nomaland company What a crazy once in a lifetime journey we're on together. Thank you so much. I'm so grateful to you. De film Nomadland draait om een vrouw van in de 60 die alles kwijtraakt in de economische crisis van 2008 en in een busje door Amerika gaat reizen. De uitreiking zag er door corona wel anders uit. Normaal is die uitreiking van de Oscars in een groot theater, maar dit keer was de show verspreid over allerlei locaties. Het weer regelmatig zon vandaag. Alleen in het noorden is er veel bewolking. Het is ook droog. 10 graden in Groningen, 15 in Limburg.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 Vanaf vanavond 6 uur mogen er geen passagiersvliegtuigen uit India meer landen op Schiphol. Dat heeft het kabinet besloten vanwege het grote aantal coronabesmettingen in India en de Indiase coronavariant. variant Jehova's getuigen, die anoniem vertelden over misbruik, zijn bang dat ze worden ontmaskerd. Trouwens schrijft dat Jehovah's via een WOP-verzoek achter hun identiteit proberen te komen. De Universiteit Utrecht deed onderzoek naar het misbruik en verzamelde gegevens van anonieme slachtoffers. Dat het weer nog, zonnige periode, in het noorden meer bewolking, het blijft wel droog en het wordt 12 tot 15 graden.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 I can only tell you what it feels like. And right now, there's a steel knife in my windpipe. I can't breathe, but I still fight. While well, I can fight, as long as the wrong feels right, it's like I'm in flight.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 I'm leaving you. No, you ain't come back. We're running right back. Here we go again. It's so insane. to get them, now you're getting fucking sick of looking at them. You swore you'd never hit them, never do nothing to hurt them.